NOS nieuws van 8 uur. roept Israël en Hamas op een escalatie in de Gazastrook te voorkomen. Ook doet hij een oproep aan beide partijen om burgers te beschermen. Israël is bezig met een offensief tegen de top van Hamas. Het eerste slachtoffer was vanmiddag Ahmed Jabari, de leider van de militaire vleugel van Hamas. Ook zijn lijfwacht werd gedood. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Gaza kwamen bij de aanvallen nog eens acht Palestijnen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. President Abbas van de Palestijnse autoriteit heeft de Arabische Liga opgeroepen in spoedzitting bijeen te komen. De Palestijnse autoriteit vertegenwoordigt in feite de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever sinds Hamas de controle in de Gazastrook heeft overgenomen. De regeringspartijen PvdA en VVD willen dat nieuwe aanvragers... die ook in 2014 gebruik willen maken van de dagbesteding... adequaat worden ondersteund. Dat bleek tijdens het debat over de regeringsverklaring. Het kabinet is van plan het recht op dagbesteding... voor dementerenden en gehandicapten in 2015 af te schaffen. Het wordt dan een voorziening die de gemeenten moeten uitvoeren. In de Kamer was veel discussie over het overgangsjaar 2014. Dan hebben nieuwe aanvragers al geen recht meer. PvdA-leider Samson erkende dat er onduidelijkheid is gerezen... en hij noemde het te belangrijk om die onduidelijkheid lang te laten duren. Hij en de VVD willen dat het kabinet met de gemeente praat over een oplossing. De betrokkenen moeten in aanmerking komen voor adequate ondersteuning, vindt de coalitie. Deel van de oppositie vindt de oproep van VVD en PvdA niet ver genoeg aan... en noemt het woord adequaat vaag. Commercieel directeur Hendy van der Aat vertrekt bij Ajax. En ook heeft hij na overleg met, na overleg met de Raad van Commissarissen besloten. Positie van de Raad was al ruim een jaar wankel. Dat hij zich had verzet tegen de plannen van Johan Cruijff... om meer Ajaxide en oud-voetballers bij club te betrekken.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 Hij is eh, helaas niet in staat om vanavond te komen. Maar eh, ja, we hebben de oplossingen. We gaan gewoon eh, weer heerlijk genieten met Breek zo lekker de week. En we gaan weer los met heerlijke muziek vanavond.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 En we hebben een winnaar. natuurlijk hebben we een winnaar. Zandvoort is de winnaar. Mooie mensen. Ik huppel door het dorp, dansen voor goed. Ik zeg iemand gedag, ik weet die zit mijn bloed. Hoort is in het woord, hier is het al. 65 euro? Dit is geen geld. Smeer mij ook maar in dan. Ik zou over vet gesproken. Moet jij nog een haring, Dirk? Ja, darf ik nog een Pomfrit hebben, ja? Ja, <laughs> met oder ohne. Dat gibt nur in Deutschen hier.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 To Deserve You. We gaan weer een, eh, een avondje als, uh, waar, waar eh, jongens en jongens altijd voor staat. Uh, gaan we weer een heerlijk avondje muziek maken. Met verschillende muzieksoorten. Schrik niet, het gaat dwars heen. Maar dat maakt het juist zo leuk. Het is toch wel mooi. Hier in Zandvoort. Je denkt van het is zo'n heerlijk rustig dorp. Gebeurt niks, niks speciaals. Gaat er een auto in de fik. En ja hoor, wat ontdekken we? Een jungle. Heerlijke plantjes. In een groot gebouw waar vroeger gewoon een mooi dolfinarium was. En uh, ja, is toch een eh, hele mooie besteding van zo'n eh, groot gebouw. Heel Zandvoort weer op de kop, hè? Ja, hoort er allemaal bij. Eh, tegenwoordig eh, is dat eh, dikke handel. Dus ja, gewoon van genieten. Met z'n allen. voor de trouwe luisteraars is het natuurlijk uh, behoorlijk schrikken... dat uh, vanavond eh, ja, wel klassieke muziek draaien... maar niet in de zin van klassiek. Het is wel klassieke muziek uit de oudheid. En afgewisseld met wat lounge muziek maken we er een, een, mooie avond van. Ondertussen is ook een andere klassieker is bezig. Dat is dan Nederland tegen Duitsland. En dat zal wel klassiek weer ja, uitlopen op niks. I want you to get together. here for me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm heading straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural, though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. sees eyes that shine. was ook weer zo'n uh, gouden ouwe van... Uh, nou ja, gouden ouwe, zo lang geleden is het nou ook alweer niet. Oh, Leta Adams. Eh, jammer genoeg hoor je ook haar helemaal niet meer. Triest, hè? Zulke mooie muziek.